pleit voor de invoering van deeltijdpensioen... om zo de hoge werkloosheid te bestouder plaatsmaken voor jongeren. Het pleidooi voor een deeltijdpensioen wil de FNV op tafel leggen... bij het komende overleg tussen bonden, werkgevers en kabinet. Twee oud-medewerkers van de AIVD zijn in hoger beroep alsnog veroordeeld voor het lekken van staatsgeheimen naar de Telegraaf. Ze kregen celstraffen van 16 en 8 maanden. In 2010 waren de twee nog vrijgesproken. Het bewijs voor het lekken waren onder meer telefoontaps. Eerder vond de rechtbank de inzet van zo'n tap op een journalist buiten proportie. Advocaat Bram Moskowitz heeft het Hof van Discipline dringend verzocht om hem niet voor het leven te schrappen als advocaat. In een emotioneel slotwoord sprak Moskowitz de hoop uit dat hij zijn werk kan blijven uitoefenen. De uitspraak is op 22 april. Moskowitz werd in oktober uit zijn ambt gezet, onder meer omdat hij regelmatig grote sommen contant geld aannam. De Zuid-Afrikaanse politieman die het onderzoek leidt in de zaak tegen Oscar Pistorius wordt vervangen. Vandaag werd duidelijk dat de politieman zelf wordt verdacht van poging tot moord. Hij beschoot in 2009 met twee agenten een busje dat een stopteken had genegeerd. De gehandicapte atleet Pistorius staat terecht voor de moord op zijn vriendin. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Diemen vijf neushoornhoorns in beslag genomen. Ze zouden 125.000 euro waard zijn. Een man en een vrouw die de hoorns aanboden zijn aangehouden. Vooral in Aziatische landen is er veel vraag naar de hoorns van de neushoorn. Ze worden onder meer gebruikt voor middelen die de potentie zouden verhogen. Het weer, wolkenvelden en vannacht gaat het licht tot matig vriezen. Morgen blijft het vrij koud winterweer met een aanhoudend wind. Zon en bewolking wisselen elkaar af en het blijft vrijwel overal droog. In het weekend wordt de kans op sneeuw groter. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De avondspits is niet al te druk. Er staat 105 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de afwit Bunschoten 6 kilometer. De A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... is dicht tussen Westport en de knooppunt Koenplein. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Inmiddels staat er 5 kilometer file. Verkeer richting Zaandam kan omrijden via de ring Zuid en ring Oost... via de Zeeburgertunnel, maar daar staan nu ook langere files. Op de A13 en aan Rotterdam bij Delft 5 kilometer. En richting Rotterdam tussen knopen de Ippenburg en Kleinpolderplein 10. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor het knopen de Brechtseplein 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de knopen de Ketelplein en de Brechtseplein 7 kilometer.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 Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Nou, de ijs in het nou, dat wordt de nieuwe waar. Dan staan ze niet te kleien en al hebben ze gehield. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boerden met toen de, ze bleven altijd vrij. De zus kind al nieuwe noeders nog. de tune valt door de stad. de wat het lied van kunt nooit, kocht ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog droog eruit, omdat ze naar binnenkomen mat. Het is nou haast van toezen Europa tovert naai. Het van zongt en doen ze het en laken dan naar mij.